De cosmetisch arts Robert Schumacher, die werd verdacht van belastingfraude, heeft een schikking getroffen met de fiscus. Justitie onderzocht de praktijken van Schumacher omdat hij inkomsten zou hebben verzwegen voor de Belastingdienst. De kliniek van Schumacher raakte vorig jaar ook in de problemen.